dat hij met de Israëli's heeft gesproken over een evacuatie van gewonden... pasgeboren baby's en IC-patiënten. Sinds vandaag is de elektriciteit uitgevallen in het ziekenhuis... waardoor patiënten ernstig gevaar lopen. De directeur zei eerder vandaag dat het gebouw van alle kanten wordt beschoten. Het Israëlische leger ontkent dat het beschietingen uitvoert op het ziekenhuis. Wel zijn er volgens het leger in de buurt gevechten met Hamas. De Washington Post meldt dat een Oekraïense militair de aanval op de Nord Stream pijpleidingen zou hebben gecoördineerd. De Amerikaanse krant schrijft op basis van diverse bronnen... dat het gaat om een 48-jarige kolonel van het Oekraïense leger. Hij zou de Nord Stream-operatie hebben gecoördineerd... en hij ondersteunde het team dat de aanval daadwerkelijk op zee uitvoerde. De kolonel spreekt de beschuldiging tegen. Alle speculaties over mijn rol in de aanval op de Nord Stream... zijn verspreid via Russische propaganda, zegt hij via zijn advocaat. De Ghanese voetballer Rafael Dwamena is vanmiddag overleden na een hartaanval. De 28-jarige international zakte in elkaar tijdens een competitiewedstrijd in Albanië. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Dwamena kampte al langer met hartproblemen. Hij besloot door te blijven spelen met een defibrillator tegen het advies van zijn artsen in. Met dat hartkastje zakte hij in 2021 alles in elkaar in Oostenrijk. Maar nog steeds wilde hij het voetballen niet opgeven. Rafael Dwamena speelde in 2017 en 2018 acht keer voor het nationale team van Ghana en maakte twee doelpunten. Het weer, vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Van een aan zee komt nog een enkele bui voor. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en daar kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog bij een graad of 9... met de meeste zon in het noorden van het land.